uur. Kees Rood met het NOS-journaal. De AIVD heeft te weinig mensen om alle jihadisten in de gaten te houden. De geheime dienst moet zelfs mensen lenen van de politie. Ook is intern bij de AIVD flink geschoven met mensen... en daardoor is er minder aandacht voor bijvoorbeeld rechts- en linksextremisme. Inmiddels zijn tussen de 30 en 40 jihadstrijders teruggekeerd in Nederland. Om hen voortdurend in de gaten te houden zouden zo'n 700 mensen nodig zijn. Tankopslagbedrijf Vopak schrapt in Nederland 200 van de 1000 banen. Het bedrijf zegt dat het efficiënter moet werken vanwege de concurrentie. Een deel van de functies zal verdwijnen door het niet verlengen van tijdelijke contracten. Maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Vopak heeft in Rotterdam, Vlissingen, Amsterdam en Delfzijl tankterminals. Volgens het bedrijf verdwijnen er in alle lagen van het bedrijf functies. In Groot-Brittannië is een dode gevallen door de storm. In het centrum van Londen kwam een vrouw terecht onder een omvallende boom. In Groot-Brittannië worden al windstoten gemeten van meer dan 120 km per uur. Het Britse verkeer heeft veel last van de storm. Ook ligt een deel van het vliegverkeer op luchthaven Heathrow stil. In Nederland gaat het de komende uren harder waaien en vooral later vanavond en vannacht kan het in de kustprovincies flink stormen. Mogelijk wordt boven de Wadden windkracht 9 gehaald. Dieven hebben bij een juwelier in Hamburg luxe horloges gestolen met een totale waarde van 500 tot 700.000 euro. De twee daders gingen er op motoren vandoor. Die zijn inmiddels gevonden, maar de beide dieven zijn nog voortvluchtig. Vorig jaar was er een vergelijkbare overval op een juwelier in Hamburg. En in de stad Kiel werd onlangs voor een half miljoen euro aan juwelen gestolen. De politie houdt er rekening mee dat het gaat om dezelfde daders. Het weer, stevige buien met kans op onweer en hagel en zware windstoten, vooral in de kustregio. Het wordt 13 of 14 graden. De wind draait naar noordwest en wordt vrij krachtig, aan de zee stormachtig, met vanavond en vannacht kans op noordwester storm. Dit was het en... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Het is niet drukker dan normaal op dinsdagmiddag. Er staat bij elkaar iets meer dan 100 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge... 6 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. De andere kant op bij Eembrugge 4 kilometer. De A7 Zaandam-Den Oever tussen Purmerend Noord en Horen Noord 15 kilometer. Door een ongeluk met een kraanwagen. De rechte rijstrook is daar voorlopig dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is bij Hooggraven de parallelbaan dicht door een ongeluk. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht-West 6 kilometer. De andere kant op 4 kilometer op datzelfde punt. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 8 kilometer. En veel vertraging ook op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij de Haringvlietbrug.